Zodra ik 16 jaar werd, hebben moeder me gezegd. Mijn kind vertrouwt dat manvolk niet, die kerels zijn zo slecht. Ze maken alle meisjes gek alleen voor verdrijf. Ze hebben allemaal hetzelfde smoesje aan hun lijf. In meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk. voor nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je zeilt erin, dat allebei je oren. Wordt nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliet, wordt, dan ben je de gegaan? Mijn moeder zegt, een man houdt eerst een meisje aan de praat. Je krijgt een advocaatje en een stukje chocolaat. Je zegt op alles ja, je voelt je